I'm confident that with time, you get your life back in order. Everybody okay? I found a man that was floating in his house with, an, with his brother, floating on a mattress for two days. Alive. Alive. Na de storm. Een serie radioreportages over de nasleep van orkaan Katrina. I'm so tired of this, but it's finally almost over. In deze tweede aflevering een eerste kennismaking met de familie Hingel... De, die verslaggever Gerrit Kalsbeek de komende weken zal volgen. Verjaagd uit New Orleans is de familie beland in New Braunfels in Texas. We have the good news. KYFS, San Antonio. New Braunfels, een slaperig stadje halverwege San Antonio en Austin en zo'n tien uur flink doorrijden van New Orleans. New Brownfels. Je schrijft het met AU. De belangrijkste krant is de Herald Zeitung. En het telefoonboek staat vol namen als Brandenburg, Zimmerman en Wunsch. En iedereen in Texas kent New Brownfels vanwege de Schlitterbaan. Al zeven jaar op rij gekozen tot beste waterpretpark van Amerika. Dwars door het park loopt het Como-riviertje, waarop de hele dag mensen in autobanden voorbij dobberen. Hoewel, de laatste week is dat een stuk minder. De vakantiehuisjes op het park zijn leeg en winterklaar gemaakt. Op een paar na. Neem huisje 586 bijvoorbeeld. Daar verblijft de familie Hingo. Vader Red, moeder Brenda en dochter Terry. De zondag voor de storm zijn ze met ruim 50 familieleden gevlucht voor orkaan Katrina. Ze dachten na een dag of drie wel terug te kunnen komen naar New Orleans. Maar nu, zes weken later, zitten ze nog steeds vast in Texas. New Brownfels. Ernest, Hengel, call me red, like the color. <laughs> red heeft eigenlijk een beetje lichte kleur. Because most African Americans are real dark, but I'm a lighter complexion. Zijn benen zijn net zo wit als mijn armen nu rood zijn. <laughs> Ongelooflijk. My grandfathers was white. Your grandfather's father, he was white? He was white. That's where the white part came in on my family. Yeah, je hebt die blauwe ogen eh, But I never, right, but I never met him. Okay, but I knew of him. Because I tried to trace the family tree, but I never got past my grandfather's father. But I never tried to go into those people because of how you say the bigotry, racism, you know, down south. Hij heeft geprobeerd zijn, zijn stamboom na te checken, maar hij kwam niet voorbij die witte overgrootvader. Right. Maar is het nog steeds zo racistisch dan nu? Disguised. Verborgen. Yeah, disguised in different ways, but it still exists. Op wat voor manier? Well, jobs. They keep you from jobs. The better jobs. Mm, de goede banen krijg je niet. I'm a skilled carpenter professional painter, electrician, plumber, roofer. But if I went to get a job, they would give me the lower instead of met een, goede, met een goede timmerman, die kan schilderen en loodgieten. Right. Maar als je voor een baantje gaat, dan krijg je gewoon een klote right. baantje. Right. They wouldn't want to put me up here. Word je er niet yeah, boos hoor? I leave them alone and yeah. I work for myself. If long as you don't do me nothing wrong, I don't do you nothing wrong. But are there just few good whites or are there few bad whites? Say, you can say 50-50. 50-50? Yeah. There must be also black people who got so angry and frustrated by all this. Right. they hate the white people. Right. So they, they fall in the same trap. Trap of the devil. Yeah, the devil's fall. Eh? Devil trap. And with the black people, it's also 50-50? Probably 50-50. Nah. There's only one God, right? And the beginning of man started with one person, right? Well, two, Adam and Eve. So that means we all came from two people. So we all one. Brenda Hingle, net als haar man ergens halverwege de 50, had een goede baan op het stadhuis van New Orleans. Op de afdeling personeelszaken. Maar Brenda houdt van werken, dus vaak nam ze er nog een baantje bij, s'nachts. In een hotel, op het postkantoor. Sometimes I take a second job. I like that. Well, um, other than working for the city, one time I took a job, a night job working at a hotel. Once I worked for the post office for about nine months. I would go to work in the morning, my regular job for the city. Then I go home, take a, a nap for about two hours, get up, take a bath, eat, go to the post office. I work from 11 to 7 in the morning. And then I will go home, have coffee, wash up, change my clothes and go to my day job. Dochter Terry had een prettige baan bij een huisartsenpraktijk. I'm a medical assistant. I also am a phlebotomist, draw blood. Phlebotomist. Oh, I'm the vampire. No botomist. Yeah. No, no, no, no, no. <laughs> Not that one. <laughs> <laughs> uh, no. Maar nu zijn deze actieve mensen gedoemd tot ledigheid. Buiten is het bloedje heet en wordt er veel tv gekeken. I think they should issue subpoenas to the major oil company uh, executive, and then they should, uh, in some manner, find ways that they reduce that price or in some way return that money to the consumers of uh, the United States. Thank you very much, yeah, uh, no, That's a wish. That's a dream. Always oh, good All talk, nothing but talk. Fluff, fluff, fluff. En soms een dvd'tje. You were right. It was a renegade Amazon. I know. I just couldn't believe that one of my sisters could actually... S'avonds, als de hitte wat getemperd is, haalt Red de dominostenen tevoorschijn. Uh, this is Arthur Williams, just showing up at the domino table. About to get his ass whipped. From New Orleans. Ray has been dominating. And I just want to put the word out. I'm sitting in front of him. This is his last game. That's his last game. Nickname Bucci. Uh, Lil Will Call me Lil Will at the table. Let's roll, baby. She'll play lady. 20. Waiting on you. No move, no move. I get all two minutes in. En één keer per week met een ploegje naar de bowlingbaan. Cheerleader, I got my own cheerleader. <laughs> Een van de grootste attracties van het bowlen is de eeuwige rivaliteit tussen Red en Uncle Danny. I'm gonna whip him tonight. Gonna be a whole different story tonight, Dan. We It's gonna be a different story tonight, Dan. I let you win last time, made you feel good. No, oh, you ain't gonna beat me. No, All I'm right? gonna you again. All right. Danny is verstandelijk gehandicapt. Een beer van een vent met nog twee tanden in zijn mond. En Danny is helemaal bezeten van bolen. what Tenminste, als hij wint. I said you can't be mad, bro. The leg out your tongue. The leg out I'll tear your ass Maar dit zijn hoogtepunten in de dagen van saaiheid, routine en alles wat je moet regelen. Zoals je laten registreren bij Section 8. waar je kans maakt op een betaalbare woning. We'll uh, come in to put our name, have our name placed on the list for Section 8. What is your name? Brenda Hingle. Okay, our Section 8, is this for making application for housing? Yes. Okay, housing applications are taken on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Oké, one moment. Go ahead, Tuesday, Wednesday, Thursday, Wednesday? Yeah, that's when they take the application, so we can't have our name placed on the list. Oh, it have, okay then, thank you. All righty. Iedereen die huis en haard heeft moeten verlaten door account Katrina of Rita... heeft recht op bijstand. FIMA, de Federale Emergency en Noodgevallendienst... heeft iedereen 2000 dollar betaald, als het goed is. Maar zowel Red als Terry hebben nog geen cent gezien. All right, my problem. I was living with my brother under his house, but paying rent to him. So his address was on computer as being filed for assistance. Je stond ingeschreven bij je broer en dan betaalde je huur aan. En in de computer staat van dit adres heeft al geld gekregen. Maar omdat je huur betaalt, heb je gewoon recht op je eigen, je eigen 2000 eh, dollar. je recht op je eigen geld. Brenda also lived there. No. Oh, she didn't live there. different address. Oh, okay. Okay. You you live separate from your wife. Yeah, but the storm brought us back together. Ah, de storm heeft jullie weer samengebracht. See, all right. See, whenever whenever a storm came, we all got together to be under that one roof. all right? So I can make sure everybody's safe. You know, being the man, which we were separated but under good terms. We zijn gewoon beschaafd uit elkaar gegaan. So, if they were in trouble, they can call me. Well, Daddy, I need you. Okay, yeah, yeah. I'm coming. My wife would call me. I need you to help me with this. Okay, I'm coming. But we wasn't under the same roof. Jullie waren gewoon vreedzaam gescheiden, maar so this storm brought you together again, Katrina. George, yes. one beautiful thing that yeah, came out of the storm. Of yeah. We back together again, huh? <laughs> storm heeft ze weer samengebracht. It's beautiful. Yeah. You know, for some reason in life, people, how you say, they grow apart. Yeah, yeah, All right? And it may be the man's fault or it may be the mm-hmm. woman's fault. Maybe no one's fault. Maybe just attitudes. Okay. A lot of times women like to control a man. Mm-hmm. And the man don't like to be controlled by the woman. Vrouwen proberen de man te controleren en die mannen die zien dat niet zitten. Nou, so, if I don't want to be controlled by the woman, well, I leave. Als je niet onder de plak wil zitten, dan vertrek je. Right. Now, if we can live together without controlling each other, we can get along. I don't try to control you, you don't try to control me. Teddy gaat werk zoeken en uh, heeft zijn haar cv voor getypt. Die gaat ze kopiëren en dan uitdelen op plekken waar je eventueel werk kan vinden. En ze heeft een goede hoop dat ze iets kan vinden, want vorige keer duurt het niet zo lang. Wat for you is, wat is het meest verwarrende nu in die nieuwe situatie zit? What for you is the most difficult for you? Being so away from home and wat, vind je het lastigst van de hele situatie? Um, I'm used to having a sense of security and, and, and everything, you know. Voor van veiligheid. And uh, I don't have that <laughs> here, you know? I don't have it. My family doesn't have it. And I just want to get back to that, you know, sense of normalcy. And to say that I have a home, you know, because the place that I'm in isn't mine, you know what I mean? gewoon geen eigen huis. Want je, waar je zit is gewoon niet voor jezelf. En I mean, there's no privacy. I can't. I mean, I'm I'm one of those people who sleep. I sleep in t-shirts and underwear. I can't do that with my dad in the <laughs> same apartment, you know. Geen privacy. Je kan niet lekker slapen als je wilt met een t-shirt en, een slipje. Niet waar je vader bij is in ieder geval. But would you like to live here? Zou je hier willen wonen in New Brownfels? Um, the people here are really nice. We, I mean, we couldn't have landed in a in a better place. But you know, there there is, like they said, uh, that old cliche. There's no place like home. Yeah. I really long for home. You know, that's what I'm used to. That's what I desire, and I still desire that. You know, and I don't know how I'm going to get all of that back. Het er zijn aardige mensen in New Braunfels, maar het is toch no place like home. Het is toch uh, thuis is het gras groener don't know. I don't know how long it's going to take for the city to come back, but it sure, from the appearance, look like it's going to be a really long time. I mean, it's now one month ago, something yeah. like that. It's één maand geleden. Six weeks now. Six weeks, zes weken geleden. And it's still, it's, it's so messy. Het is nog steeds zo'n troep. Het is niet zo van de handen uit de mouwen en alles weer snel repareren. Right, right. It looks like a ghost town to me. Ja, een beetje spookstad. We got a, a um, a really bad storm or a tropical storm or something like that, normally you would see people out making repairs, repairing wires and, you know, things like that, electricity if it went out. But I didn't see any of that. Meestal als er naar een storm eh, geweest of een tropische bui, dan zie je gewoon mensen spullen repareren, het dak weer timmeren en zo. Maar dit keer was dat helemaal niet. Dus het ziet eruit dat het nog wel heel lang kan duren. I miss being able to after work go and sit on on my grandmother's front porch and wait for all our other family members to pass by and say hello, you know. I used to do that on a regular basis and I miss doing that, you know. I miss it all. Wat ze vooral heel erg mist is dat ze bij grootmoeder voor de deur gaat zitten... in een stoeltje op de veranda, dat iedereen voorbij komt en hallo zegt... en eh, praten over de, ja, waarover je maar praten wil. Dat miste gewoon heel erg. Ja, your life is totally shaken up, hè? Yeah, totally. Totally. yeah. Thanks for listening today. We hope that you found some spiritual nourishment for your soul. If you'd like a printed copy, you can reach us on the internet. Amen. Ja, we verlaten Terry en Jerry in hun auto op zoek naar een nieuwe baan. En volgende week gaat Red en schoonzoon Eddie voor het eerst terug naar New Orleans... om de schade op te nemen en wat spulletjes te redden. U hoorde de tweede aflevering van Na de Storm... een serie radioreportages van Gerrit Kalsbeek... over de nasleep van orkaan Katrina.